Mariel Hageman met het NOS Journaal. Van de provincie Groningen zijn twee aardschokken geweest. De eerste schok was rond half twaalf en had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. De tweede beving was om tien voor half één en die was 3,2. Het epicentrum lag in beide gevallen in de buurt van Zandeweer. Op Twitter vertellen tientallen mensen dat ze de beving hebben gevoeld. Onder meer uit Uithuizen, Loppersum en Middelstum kwamen meldingen. De tweede beving werd ook in de stad Groningen gevoeld. Er is nog niets bekend over schade. De Nederlandse aardoliemaatschappij boort in de provincie Groningen naar gas. Eind vorige maand bleek uit een rapport dat de aardbevingen die veroorzaakt worden door de gaswinning in de toekomst heviger kunnen worden. Dat leidde tot ophef in Groningen en minister Kamp bracht een bezoek aan de provincie. De ongeveer duizend woningen in Deventer die gisteravond werden getroffen door een stroomstoring... hebben pas morgenochtend vroeg weer elektriciteit, zegt stroombeheerder Enexis. Kort na middernacht begonnen monteurs met herstelwerkzaamheden. Die duren waarschijnlijk tot vijf uur vanochtend. De gemeente heeft geluidswagens ingezet om bewoners van de wijk Keizerslanden op de hoogte te brengen. De stroomuitval was het gevolg van een brand in een transformatorhuisje. Om het probleem te verhelpen moest Enexis tijdelijk ook andere woningen afsluiten van stroom. De Amerikaanse jazztrompetist Donald Byrd is overleden op 80-jarige leeftijd. Byrd begon zijn carrière in de jaren 50 bij Art Blakey's Jazz Messengers. Later speelde hij met muzici als John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk en Herbie Hancock. De trompetist nam als bandleider verschillende albums op voor het label Blue Note. Zijn album Blackbird uit 1973 werd een succes. Donald Byrd heeft ook invloed gehad op hip hop als Public Enemy. Byrd is afgelopen maandag overleden. Zijn dood is nu pas bekendgemaakt via Facebook door een neef. Het weer vannacht een enkele bui, het vries licht, het kan glad worden. Morgen droog en ruimte voor de zon, het wordt een graad of drie.